Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De terreurdreiging van de Afspanje. Spanje. De Nederlandse politie wil er niets over kwijt en zegt alleen dat het onderzoek loopt. De tip over de terreurdreiging kwam van de Spaanse politie. Een concert van de Amerikaanse band la Las werd daarop afgelast. Even later werd een Spaanse bestelwagen gezien die verdacht heen en weer reed. Er bleken gasflessen in te liggen, maar ook allemaal spullen die van een loodgieter of klusjesman zouden kunnen zijn. De chauffeur, een Spanjaard, is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. De Nederlandse slachtoffers van de aanslag in Barcelona zijn weer terug in Nederland. Ze kwamen met een medisch transportvliegtuig naar Antwerpen en zijn vandaar verder vervoerd per ambulance. Het gaat om een vrouw uit Dedemsvaart en een meisje van 16 uit Omme. Ze worden in een Nederlands ziekenhuis verder behandeld. Een Nederlandse man die in Barcelona gewond raakte... werd eerder deze week al uit het ziekenhuis ontslagen. De drie Nederlanders die samen in Barcelona waren... krijgen ondersteuning van slachtofferhulp. PSV-speler Luc de Jong gaat vrijwel zeker naar Bordeaux. Hij is persoonlijk rond met de Franse club. Nu moeten Bordeaux en PSV het nog eens worden over de transfersom. Die zal naar verluid rond de 6 miljoen euro liggen. Luc de Jong speelde drie jaar bij PSV. De Nederlandse hockeyers zijn op het EK in Amstelveen toch nog poolwinnaar geworden. Ze wonnen met 6-0 van Oostenrijk. Eerder op de dag had Spanje verrassend gewonnen van België... dat zich al had geplaatst voor de halve finales. Oranje is dus ook door en speelt in de halve finales tegen Engeland. Gisteren werden de Nederlandse vrouwen ook al groepswinnaar en ook zij moeten tegen Engeland.